pop and it hurts. Over een uurtje belandt de Amerikaanse overheid opnieuw in een shutdown. De Senaat is akkoord gegaan met de nieuwe begroting... maar het Huis van Afgevaardigden zal er pas op zijn volgende maandag over stemmen. Door de shutdown gaan niet-essentiële overheidsgebouwen dicht... en worden ambtenaren niet betaald. Afgelopen najaar was de Amerikaanse overheid ook al zes weken dicht door een shutdown. Interim-president Delcy Rodriguez van Venezuela heeft een wetsvoorstel ingediend om honderden politieke gevangenen in het land gratie te verlenen. Venezuela heeft de afgelopen weken al honderden politieke gevangenen vrijgelaten onder druk van Amerika. Ook wil Rodriguez een beruchte gevangenis in de hoofdstad sluiten en er een sportcentrum van maken. Een bemande ruimtemissie naar de maan is uitgesteld. Dat komt volgens de NASA door het koude weer op de lanceerbasis in Florida. Het is uitzonderlijk koud in de doorgaans warme staat... met temperaturen onder nul en sneeuw. De eerstvolgende mogelijkheid voor de lancering is volgende week zondag. Het is voor het eerst in meer dan 50 jaar dat er weer mensen naar de maan gaan. En prinses Beatrix is jarig. Ze is 88 geworden. Ze viert haar verjaardag volgens de RVD thuis. Ondanks haar geleefdheid is de prinses nog steeds erg actief. Zo bracht ze afgelopen jaar bezoeken aan Bonaire en Sint-Eustatius. En ze doet toch elk jaar mee aan de vrijwilligersactie NL Doet. Prinses Beatrix zat 33 jaar op de troon, van 1980 tot 2013. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vanochtend regenen en in het noorden kan dat zorgen voor ijzel. Ook de rest van de dag blijft het grijs. Het wordt 1 graad in het noorden tot 9 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. Yeah dangerous as a dagger. sounds better with you. Cue music. I can do. A total eclipse of the heart. to the strain that you're under. Endlessly, I used to try. I refuse to lose this time. my bones that begin to Show my tan lines, low rise rooftop now golden all the time. It's midnight sun, kiss, under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part now. said that we would still